Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Er dreigt een tekort aan drinkwater in het hele land. Om te voorkomen dat we in 2030 echt te weinig hebben... moeten er snel maatregelen komen, zegt het RIVM. In sommige delen van ons land zijn er zomers nu al tekorten. We zijn de afgelopen jaren ook minder zuinig geworden, zegt het RIVM. We zien vooral de laatste droge zomers dat er eh, extra veel drinkwater gebruikt wordt... ten opzichte van de jaren ervoor, Maar ook jaar rond zien we dat mensen meer gebruiken. Dus we zijn de laatste jaren minder zuinig geworden met drinkwater. En het probleem neemt toe, want de zomers worden droger. Volgens het RIVM moeten er grotere voorraden worden aangelegd. Parijs is klaar met elektrische huurstepjes. Gisteren mochten de inwoners van de hoofdstad van Frankrijk daarover stemmen. Het gebeurde met overmacht. Bijna 90% wilde van de stepjes af. In Parijs staan er nu nog 15.000. Ze worden veel gebruikt, maar er gebeuren ook veel ongelukken mee. het was een korte regeringsperiode voor premier Sanna Marin van Finland. Je kent haar misschien omdat ze vier jaar geleden werd gekozen als jongste premier ooit. Ze was toen 34. Volgens onze correspondent was het een lastige periode om te regeren. Net toen ze aantrad eh, brak de covid-pandemie uit. Dat betekende hogere uitgaven. Rechts vindt dat de linkse regering te veel geld heeft uitgegeven. Beschuldigt links van financieel wanbeleid. Ja, Sanna Marien heeft haar verlies al toegegeven... ondanks dat nog niet alle stemmen zijn geteld. Ja, weer eens wat anders. Naakt kunst bekijken. Niet in je eentje, maar met 85 anderen gebeurde dit weekend in de Kunsthal in Rotterdam. Deze bezoeker vindt het heerlijk. Dit is een eh, extra vorm van vrijheid voor mij om samen met uh, gelijkgestemden hier rond te lopen. Het is eh, iets bijzonders, excentriek en iets nieuws. Ja, het was niet helemaal willekeurig dat bezoekers in een blootje liepen. De tentoonstelling in de Kunsthal gaat namelijk over het menselijk lichaam. En het weer nog een zonnig dagje. Alleen in het noorden zijn er wat dunne wolkjes. Verder is het strak blauw. Vanochtend wel nog behoorlijk fris. Vanmiddag wordt het uiteindelijk een graad of 10. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits is begonnen. Er zijn in de regio zelfs al een paar problemen. Allereerst de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Bij afrit Blaricum gebeurt een ongeluk. Er is slechts één rijstrook open. Momenteel file vanaf Baarn. Reken op een uur op onthoud. 7 kilometer file. Dan naar de A7, Horen richting Zaanstad. Tussen afrit Avenhoorn en Weidewormer.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 that makes me try, try, try, try. makes me try, sweet little mystery that makes me try, try, try, try. Chick-fil-A. that makes me try, try, try, try. Sweet little mystery that makes me try, try, try, try. It makes me try.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 Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In 2030 dreigt er in het hele land een tekort aan drinkwater. Om dat te voorkomen moet snel een pakket aan maatregelen worden genomen, zegt het RIVM. Zo moeten er grotere watervoorraden worden aangelegd. Veel meer turnsters dan gedacht komen in aanmerking voor compensatie vanwege wangedrag door trainers. Dat meldt Trouw op basis van een rapport. Niet 100, maar 166 vrouwen hebben recht op een tegemoetkoming omdat ze slachtoffer waren van geweld. In Parijs worden elektrische huurstepjes binnenkort verboden.